Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Atlete Femke Bol heeft voor een unieke prestatie gezorgd... door opnieuw goud te winnen op de Europese kampioenschappen. Nadat ze twee dagen geleden al de 400 meter had gewonnen... was ze vanavond ook de snelste op de 400 meter hoorde. Ze is de eerste vrouw die dat lukt. Gaspijpleiding Nord Stream 1 gaat eind deze maand weer dicht voor onderhoud. Volgens leveranciers stroomt er dan drie dagen geen gas van Rusland naar Duitsland via de leiding. Nord Stream 1 is de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa. Het onderhoud voor de tweede keer deze zomer komt op een precair moment... waarin de gasvoorraad van Duitsland en daarmee ook Europa voor deze winter al onder druk staat. In de Verenigde Staten is opnieuw een lid van een Britse IS-terreurcel veroordeeld tot levenslang. Het is El Shafi El Sheikh, een van de vier mannen... die vanwege hun Britse accent bekend stonden als de Beatles. Het viertal wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de journalisten... James Foley en Steven Sotloff... en de hulpverleners Kayla Mueller en Peter Kasich. Eerder werd ook al een ander lid van de terreurcel in de VS veroordeeld tot levenslang. Een derde lid zit vast in Groot-Brittannië. En een vierde werd in Syrië gedood bij een droneaanval. Wielerploeg Jumbo-Visma heeft in Utrecht de openingsrit van de Ronde van Spanje gewonnen. De Nederlandse formatie van drievoudig Vuelta-winnaar Primoz Roglic was de snelste in de ploegentijdrit over 23,3 kilometer met start en finish bij de jaarbeurs. Robert Geesing kwam als eerste van Jumbo-Visma over de streep en start morgen in de rode leiderstruim. Morgen is de tweede van drie etappes van de Vuelta in Nederland. Dan rijden de renners van Den Bosch naar Utrecht. Het weer, er trekken buien over. Vannacht wordt het droger en het koelt af naar een graad of 14.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 zie het. your car and bones. I don't wanna spell it out. Ship's been sailing for a while. Now I'm docked somewhere far. myself again. I lost myself again. in my bones, will never alone. Don't wanna let One, one, two, three. águila del monte, del monte será Se y en las voces, como el pavo real. Se le en las voces, como el pavo real. Águila del monte, del monte será le oye en las voces, como el pavo real. Se le en las voces, como el pavo real.